Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Turkije heeft een team van 81 reddingswerkers naar de Gazastrook gestuurd. Ze gaan helpen met het zoeken naar de lichamen van gijzelaars die nog onder het puin liggen... van de gebouwen die Israël bombardeerde. Hamas moet de resten van in totaal 28 omgekomen gijzelaars teruggeven aan Israël... maar zegt dat de meeste zoek zijn. Israël zegt dat Hamas informatie achterhoudt. D66-leider Jette vindt dat de VVD het moeilijk maakt om na de verkiezingen een nieuwe coalitie te vormen. VVD-leider Jesselgus zei in de Telegraaf dat ze niet zal meedoen aan een mogelijk kabinet Timmermans. Jette noemde dat in Nieuwsuur onbegrijpelijk. Volgens hem is Jesselgus de VVD aan het isoleren. Ze zei eerder al niet opnieuw met de PVV samen te werken en niet in een kabinet te stappen dat de hypotheekrenteaftrek afschaft. Supporters van Maccabi Tel Aviv zijn niet welkom bij het uitduel tegen Aston Villa in de Europa League. De Engelse club heeft dat besloten op advies van de politie, die zich zorgen maakt over de veiligheid. Vorig jaar ging het mis toen Maccabi Tel Aviv in Amsterdam tegen Ajax speelde. Voor en na de wedstrijd waren er uitbarstingen van geweld door pro-Palestijnse relschoppers, maar ook door Israëlische fans. Een klein schilderij van Picasso is spoorloos verdwenen, melden Spaanse media. Het verdwenen werk heet Stilleven met gitaar en is maar 12 bij 10 centimeter groot... maar heeft een waarde van ongeveer 6 ton. Het schilderijtje werd met tientallen andere kunstwerken van Madrid naar Granada vervoerd voor een tentoonstelling. Maar toen de lading werd uitgepakt ontbrak de Picasso. Mogelijk is het werkje verdwenen toen de chauffeur stopte voor een overnachting. Ze zouden om de beurt de wacht hebben gehouden. De kleine Picasso maakte deel uit van een privécollectie. Het weer. Vannacht lokaal wat motregen, minimaal rond 9 graden. Daarna opnieuw een overwegend grijze dag. Pas later klaart het vanuit het noorden wat op.